en de betaling van in totaal 40 miljoen dollar. Musk blijft wel aan als CEO. De schikking volgt twee dagen nadat de toezichthouder Musk had aangeklaagd vanwege een tweet waarin hij aankondigde bedrijf van de beurs te willen halen. Later trok hij die plannen weer in. Volgens de SEC was die tweet onjuist en misleidend. Na de tweet werd de handel op de beurs ruim twee uur stilgelegd... en het aandeel Tesla steeg in korte tijd met 7 procent. De gevolgen van de subtropische storm Zorbas, die gistermiddag aan land kwam in Griekenland, lijken minder ernstig dan verwacht. De afgelopen dagen leek het erop dat de storm zou uitgroeien tot een Middellandse zeeorkaan, maar dat is niet gebeurd. De storm verloor eenmaal boven land snel aan kracht. Wel zitten sommige delen van het land nu zonder stroom. Vooral op het zuidelijke schiereiland Peloponnesos hebben huizen, de landbouw en infrastructuur schade opgelopen. De gouverneur heeft voor delen van het schiereiland de noodtoestand uitgeroepen. Het lijkt erop dat het vliegverkeer weinig hinder heeft van de storm. Zorbas trekt vannacht langzaam richting Turkije. Mogelijk worden ook de eilanden Lesbos en Chios getroffen. Kickbokser Rico Verhoeven heeft zijn Glory wereldtitel in het zwaargewicht met succes verdedigd. Voor 15.000 toeschouwers in de Johan Cruijff Arena was hij over vijf rondes te sterk voor de Braziliaanse uitdager Guto Innocente. De jurybeslissing was unaniem. Verhoeven bleef hiermee voor de 17e keer op rij ongeslagen en is voor de negende op een volgende keer wereldkampioen.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 Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande, répétée encore une fois. encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.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 completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify.